met het NOS-journaal. Bij Dordrecht is het peil in de rivieren zover. De gemeente heeft zandzakken beschikbaar gesteld. Ook andere steden in Zuid-Holland dreigen waterproblemen te krijgen. Op verschillende plaatsen is extra dijkbewaking ingesteld. Behalve in Groningen geldt nu ook in Friesland een vaarverbod. Friesland wil zo voorkomen dat schepen met hun golfslag dijken beschadigen. Zo'n 2500 schoonmakers hebben vanmiddag gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Ze spoten onder meer de ingang vol met schuim. De schoonmakers waren in een demonstratieve tocht naar het kantoor van Philips gelopen, omdat dat bedrijf meer dan een kwart miljoen heeft bezuinigd op het schoonmaakwerk. De demonstratie was het voorlopige hoogtepunt van de acties. De schoonmakers eisen onder meer doorbetaling van loon bij ziekte en genoeg tijd om hun werk te doen. Vertrouwde gesprekken tussen advocaten en hun cliënten in de gevangenis worden niet opgenomen. Die toezegging heeft de dienst justitiële inrichtingen gedaan aan de orde van advocaten. Doordat er standaard opnameapparatuur aanwezig is in de kamers waar advocaten met hun cliënten praten, was de indruk gewekt dat de gesprekken werden opgenomen en afgeluisterd. Door de harde toezeggingen van justitie dat dat niet is gebeurd, is de kou uit de lucht. En verder is afgesproken dat telefoongesprekken van advocaten en cliënten in gevangenissen ook strikt privé kunnen worden gevoerd. Steve McLaren is de nieuwe trainer van FC Twente. De voormalige bondscoach van Engeland tekent een contract voor 2,5 jaar in Enschede. McLaren volgt de ontslagen Co Adriaanse op. McLaren verliet Twente in 2010 na het behalen van de landstitel. Dat het weer nog tot middernacht veel wind. In de kustgebieden zie hard tot stormachtig. Verder stevige buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Morgen overdag zwakt de wind af naar matig tot vrij krachtig. De buien nemen af en de zon komt geregeld tevoorschijn. Het wordt morgen een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.